voor een nieuw kabinet te onderzoeken. Hij bood een half uur geleden zijn eindverslag aan aan de A en oud-minister van Financiën en vicepremier. Veranderingen zijn onontkoombaar, dat zei minister De Jager vanmiddag bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Reparatie van de economie verdraagt geen uitstel, zei hij. Door het vijfpartijenakkoord van dit voorjaar wordt het begrotingstekort volgend jaar teruggebracht naar 2,7 procent. Met de maatregelen uit het akkoord zijn 12 miljard aan besparingen gemoeid. Of alle maatregelen doorgaan hangt af van de nieuwe Tweede Kamer. Verschillende partijen hebben afstand genomen van allerlei onderdelen van het akkoord. Maatschappelijke organisaties reageren verschillend op de plannen van het demissionaire kabinet. De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn tevreden dat het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% blijft. Ze vinden dat een nieuw kabinet geen nieuwe lastenverzwaringen moet opleggen. De ondernemers willen, net als de vakbonden, af van de belasting. Patiënten met de ziekte van pompen of fabrie moeten voorlopig toch hun dure medicijnen vergoed krijgen. Nieuwe patiënten krijgen de medicijnen niet langer vergoed. Dat staat in een nieuw conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. Het CVZ blijft erbij dat deze dure medicijnen op de lange termijn niet meer vergoed moeten worden uit de basisverzekering. Maar het college pleit in het nieuwe conceptadvies voor een overgangsregeling voor patiënten die de medicijnen nu gebruiken. Hoe lang die regeling van kracht moet zijn is niet duidelijk. Het weer vanavond overwegend droog, maar vannacht aan de kust weer buien. Ook morgen overdag veel buien met af en toe wat zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor afrit Bunschoten 5 kilometer... Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, voor de rij 7 kilometer richting Amersfoort. Op de A12 bij Den Haag is een ongeluk gebeurd richting Utrecht. Bij Den Haag Zuiderhout zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor de Meren 10 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Bresseplein 5. A27 Utrecht-Almere voor knopen het Eemnes 14 kilometer. Op de A27 van Meren naar Utrecht voor Beeldhoven 5. De A27 van Utrecht naar Breda voor de rug bij Gorkum 4.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 Wekers legde vandaag aan de Tweede Kamer de plannen voor om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen. De forense tax